Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bouwers willen aankomende woensdag met meer dan duizend bouwvoertuigen... protesteren op het Malieveld in Den Haag. Ze protesteren tegen het stikstofbeleid van de overheid... waardoor veel projecten stil liggen. Eerder kwamen de boeren naar het Malieveld met veel trekkers om te demonstreren. Dat veroorzaakte veel verkeerschaos. De bouwers willen daarom s'nachts de hijskranen en betonwagens naar het Malieveld brengen. Een man uit oud beierland moet 14 jaar de cel in... voor de moord op zijn moeder van 79. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging. De rechtbank acht bewezen dat de man zijn moeder heeft gewurgd. Gebeurde op de parkeerplaats van een verpleeghuis. De man wilde voorkomen dat ze vragen zou stellen over 40.000 euro... die hij van haar rekening had gehaald. Al dat geld ging op aan gokken. En de straf is iets lager dan de eis van 16 jaar met tbs. De man hangt in de Britse plaats Carlisle al sinds vannacht ondersteboven aan een schoorsteen van 90 meter hoog. Vermoedelijk is hij zelf in het bouwwerk geklommen en is hij vast komen te zitten aan zijn kleding. Een reddingspoging met een helikopter mislukte. Er is nu een hoogwerker van 90 meter onderweg om een nieuwe reddingspoging te doen. En de brandweer die maakt zich zorgen, want de man reageert al een paar uur niet meer. En Ajax-verdediger Serginho Dest kiest voor het nationale elftal van de VS. De speler van 18 beschikt over twee paspoorten. Hij is geboren in Almere en heeft een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder. Des speelde al voor nationale jeugdelftallen van de VS... en ook twee vriendschappelijke interlands voor Team USA. Het weer nog. Lokaal kan nog een bui vallen bij ongeveer 12 graden. Vanavond klaart het op met alleen in het uiterste noorden nog kans op een bui. Vannacht koelt het in het middenland af tot rond het vriespunt. Morgen is het vrij zonnig en blijft het vrijwel overal droog.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 Een uurtje terug in de tijd. Ja. Ik heb er op zich niet zoveel last van, maar er zijn mensen... Ja hebben daar ontzettend veel problemen mee. Nogmaals, welkom. Hallenotes en Adult Education begonnen we mee. Welkom dus eh, bij editie nummer 2 vandaag. Dance Radio, we zijn bekend met Soulful House, Deep House. Lekkere soulful. En hele goede classics. Laat me weten wat jij ervan vindt. Ik hoor dat heel graag van je. natuurlijk daar vanuit Zandvoort vanaf CFM natuurlijk. Ja, straks ook nog wat eh, nieuws uit het Zandvoortse. En omgeving natuurlijk. Ja, het is niet alleen Zandvoort, het is Zandvoort en omgeving. En Dance Radio hier van The Big City. Straks nog heel veel lekkere muziek, classics. En ook nog een beetje diep houden. En tot 7 uur hou ik de hoogte van alles. De rangen en standen. We hebben het nog even over Formule 1 gisteren. Was het handig of was het niet zo handig? straks allemaal, eh, allemaal even over praten. En eh, misschien weer er even mee. Danceradio.in En dan kan je even reageren op de site. De classics zijn we groot mee geworden bij Dance Radio. Iedere zondag wel te verstaan. Zoals ook deze. Lamel and You've Got That Something. this time tried never thought you really care, but now. memories bring Something Special. Is alweer uh, gereageerd door de site. Ik zeg een hele goede middag. Inderdaad, met uh, ja, CFM. Daar zijn we mee eh, tegenwoordig in samenwerking aangegaan. Op de 106.9 in Zandvoort en omgeving. Een lekkere classic, ja. Inderdaad, Lamel, You've Got Something Special. Lekker zo voor de man. En ook CFM er inderdaad bij. Ik heb nog wat, wat nieuws over het Zandvoortje sportformateur zal de speel zijn om de uitvoering te geven in het sportakkoord, eh, sportakkoord Zandvoort. Waarbij het voor iedere inwoner van Zandvoort, Zandvoort mogelijk moet zijn dat sport een bijdrage levert in sportplezier, gezondheid en zelfontplooiing. Dat gebeurt onder meer met het ondertekenen van een intentieverklaring. Die vrijdag 8 november door onder meer de gemeente Zandvoort zal worden ondertekend. Afgelopen week eh, heeft het gemeentebestuur van Zandvoort een collegebesluit genomen over het uitvoeren van het sportakkoord Zandvoort. Voor de uitvoering van het Zandvoortsakkoord op sportgebied krijgt de gemeente 10.000 euro. Dit kan inzitten, inzetten voor bepaalde sportprojecten. lekker man. Kan dat bij 10.000 euro? Ja, je weet het niet. Nee, zo is het. Tien voor alle 6 maandagmiddag, zoals we zei, editie nummer 2 afgelopen vrijdag zijn we mee begonnen met eh, Jeroen van der Brink...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 Say again, please. Some music on your frequency. Uh, Roger, thank you. Is it good? Yes, yes, of course. This is Dance Radio. It's good. Need somebody. natuurlijk van Randy Crawford. Van de Crusaders natuurlijk. En dat was van Street Life. En Shola Ama. En You Might Need Somebody. En daarvoor hadden we natuurlijk eh, Justin Bieber. What Do You Mean? Ach, wat heeft iemand toch veel kritiek gekregen de laatste jaren. Ik kwam een aantal jaar geleden ook uit met dit album. En ach, ach, wat was hij weer geweldig. Ja, Justin Bieber, ja, inderdaad. Ik <laughs> zou je zeggen, inmiddels getrouwd. En uh, ja, de kerk En doet goed zijn best in de wal om, uh, om het netjes te houden, lekker zo zeggen. Was het ook afgelopen weekend netjes? Ja, nou, afgelopen zaterdag natuurlijk Paul position. En dan, uh, dan gaan vertellen van ja, gele vlag gezien, jawel. Geremd? Nou, nee, eigenlijk niet. Dus... Oké. Nou, onderzocht. En Max Verstappen op de vierde plaats. En de rest is geschiedenis. Lekker band, touché met Hamilton. Niet handig. Niet echt handig. Wereld DJ, Adrie Blok. In de remix van George Benson. als je goed luistert, hek het misschien wel. Half zes in Amsterdam. Ik zeg nogmaals goedemiddag samen met CFM 106.9. En hier Remember. lijkt me lekker. Remember. duizend, <laughs> wel duizend bouwmachines op de Malieveld krijgt. Nou, ik ben benieuwd. Eh, laatste de woensdag wat wel weer een grote klerenbende worden. ANWB had weer aangekondigd dat eh, in de maand november één grote puinhoop op de snelwegen zal zijn. Dus eh, we, zullen het, we, zullen, gaan zien jongens, de komende tijd. Ja, een Ajax-verdediger Dest, een rechterverdediger, die kan kiezen Amerika en Nederland. En hebben gekozen voor Amerika. Dus helaas. En astronomen ontdekken mogelijk kleinste dwergplaneet in het zonnestelsel. En EU e geeft het Verenigd Koninkrijk, ja wel, we hebben het over de brexit, uitstel tot 31 januari volgend jaar. Dan denk je over de verdachte van, de, eh, van Wilders. Het van Wilders in de video was eh, verlies van zelfcontrole. Nee, inderdaad. Ja, een verhaal heb gehoord over de bioscoop trouwens. Eh, van het weekend. Nou, je kon er eigenlijk niet omheen. Groningen wat daar gebeurt. Dat is wel verschrikkelijk. Dan ook nog de beide ouders. Ja, je moet er niet aan denken. CFM, Dennis Radio, 106.9 in Zandvoort en omgeving. Dat nou, is je Ja, echt waar. Op verzoek vandaag. Speciaal voor Julian en Noah uit Huizen. Aldaar. Aldaar? Ja, Aldaar. The Braxtons en de Slow Flow. Speciaal voor jullie mannen. come every hour of the day. every ZFM. Lokale omroep voor Zandvoort omstreek. Ach, wat is iedereen erg genoeg geweest, deze man. Is ook weer aardig bovenop gekomen. Misschien herken je hier stem uh, Alexander O'Neill. In de remix vandaag, en Lawrence. lekkere vrolijke, deuntjes. Ja, gewoon lekker vrolijke deuntjes. dat op de maandagmiddag hier bij Dance Radio. Nog eh, wat Zandvoort nieuws. Er komt een mediation traject voor de verdere ontwikkeling van het Watertorenplein... waarbij onder meer de gemeente Zandvoort en de architecten... die ze daar eerder hebben ingeschreven voor de toewijzing van het project. Vorige week is daarover een overeenkomst getekend... onder meer uit de ontstaanbare situatie te komen. In een mededeling aan de gemeenteraad laat het college weten dat bij het eh, van de overeenkomst. Vijf partijen zijn betrokken. Naast de gemeente Zandvoort hebben ook de Watertoren CV, Springtij Architecten, de BIAS en AG Architecten de handtekening gezet voor het mediation traject volgens de gemeente hebben inmiddels twee gesprekken plaatsgevonden met de betrokken partijen. En volgens begin november weer een aantal gesprekken over de kwestie die politiek gevolgd ligt. Volgens de gemeente is de doorlooptijd van het traject vanaf nu tot drie tot vier weken. Na deze periode zal duidelijk worden of partijen gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Naast het mediese traject loopt er ook nog een hoger beroep waarbij de advocaat namens gemeente Zandvoort dus eh, bij het Hof om arresten heeft gevraagd. Dat de hij afgelopen 15 oktober. Dit hoger beroep, heeft de gemeente ingesteld omdat de rechter eerder vonnis heeft gewezen dat de gemeente de selectieprocedure opnieuw moest uitvoeren. Oftewel, hommeles in de gemeentepartij Zandvoort. Heb de trouwens wel last van eh, de herten in je tuin? Ik eh, was toevallig uh, eh, niet zo lang geleden op Zandvoort. straat. Nou, ja, het is allemaal af. Het is allemaal net geplant hebben, plantjes.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 tijd zijn van 6 uur. En eh, zo terug met editie nummer 2. Dance Radio met ZFM. From the capital of Holland, reaching every major city with only the best flavors. Best flavors. This is Dance Radio. Freaks promises. I've been more than my shit.